Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De oorlog in Gaza lijkt zich steeds verder uit te breiden. Vannacht bombardeerden Amerikaanse en Britse vliegtuigen Jemen. Nederland hielp mee met die operatie. Je hoort demissionair premier Rutte. Dat vonden wij zo belangrijk, eh, deze chirurgische operatie... om daarmee raketinstallaties, lanceerplatformen eh, en ook radarsystemen uit te schakelen... omdat die aanvallen van die Houthi-rebellen echt een bedreiging is eh, voor de scheepvaart. Zowel de koopvaardij als de marineschepen en ook voor de mensen die erop werken. Ja, het was een reactie op de aanvallen van Houthi-rebellen op westerse vrachtschepen. Die zijn boos, die rebellen, vanwege de Israëlische oorlog in Gaza. Onder meer Frankrijk en Duitsland hebben ook gezegd dat ze de bombardementen in Jemen steunen. En in Den Haag gaat vandaag het proces verder dat Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Zuid-Afrika vindt dat Israël genocide pleegt in Gaza, volkerenmoord dus. Vandaag mag Israël zich laten horen. Verslaggever Matthijs van de Wiel volgt de zaak en staat voor de deur tussen de demonstranten. Israël, de advocaten van Israël zullen moeten reageren op alles wat Zuid-Afrika gisteren in stelling bracht. Krijgen daar drie uur de tijd voor. Aanvankelijk waren er twee uur voor ieder gepland. Maar beide partijen kregen drie uur voor deze hele belangrijke zaak bij dit eh, Wereldhof. Het kan nog jaren duren voordat de rechters uitspraak doen. Wel komt er mogelijk snel een voorlopig vonnis. Als er inderdaad sprake is van genocide... is dat heel moeilijk aan te tonen. Eigen land dan, in Vlaardingen is vannacht voor de derde keer een explosief afgegaan in dezelfde straat. Er is niemand gewond geraakt, de politie is nog op zoek naar de dader. Omwonenden staan voor een raadsel. Ze zeggen tegen Omroep Rijnmond dat er in een van de huizen een man met zijn zoon woont. In het andere huis een echtpaar van 83. Zij zouden er niets mee te maken hebben. En zo'n 100 mensen zeggen dat ze zijn opgelicht door een cryptogenie. Een student van 23 uit Hengelo. Ze maakten geld naar hem over, zodat hij het zou gaan beleggen. Maar dat geld, minimaal 5000 euro per persoon... werd weer aan anderen overgemaakt als zogenaamde winst. Hij hield er zelf ook miljoenen aan over en is nu spoorloos.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 That don't impress me much. 106.9 ZFN if you so far away Share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this playdate with you It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep because my dreams are bursting at the seams.